Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Franse politie heeft gisteren in een gevangenis in Normandië... een gevangene opgepakt die twee cipiers had verwond. Daarna verschanste de man zich met zijn vrouw die op bezoek was... in de bezoekersruimte. Bij de arrestatie zijn schoten gelost en kwam zijn vrouw om het leven. De gedetineerde van 27 viel gisteren met een mes twee gevangenenbewaarders aan... die daarbij gewond raakten. Franse autoriteiten noemen het een terreurdaad. De man wilde de daden van de aanslag in Straatsburg wreken. De twee kenden elkaar uit de gevangenis. Minister Hoekstra van Financiën heeft bij de aankoop van aandelen Air France KLM overwogen om de Tweede Kamer erbij te betrekken. Oppositiepartijen waren gisteren kritisch in het debat over de manier waarop ministers Hoekstra en Van Nieuwhuizen de Kamer informeerden. Maar volgens Hoekstra kon het niet anders vanwege de koersgevoelige informatie die de aankoop in gevaar zou kunnen brengen. De Nederlandse staat neemt sinds vorige week deel in de holding Air France KLM... en bezit een belang van 14 procent. Minister Hoekstra informeerde wel de financiële woordvoerders van de partij over de deelname... maar die moesten geheimhouding beloven. De provincie Friesland werkt samen met Microsoft aan een Friese spellingscontrole... in programma's zoals Word en Outlook... De Frieske Academie levert daarvoor een woordenlijst van in totaal 290.000 Friese woorden. Wie nu een fout maakt in het Fries krijgt een Nederlands alternatief. Eerder verschenen er online al een Friese woordenlijst en andere digitale hulpmiddelen voor het schrijven in het Fries. En Ajax staat in de kwartfinale van de Champions League. In Madrid versloegen de Amsterdammers Real Madrid met 4-1. Ziyech, Neres, Tadic en Schöne scoorden voor Ajax, Asensio voor Real Madrid. Ook Tottenham Hotspur heeft zich geplaatst voor de kwartfinale. De Londenaren wonnen met 0-1 van Borussia Dortmund. En dan het weer.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 We gaan viraal met de clip deze dag. Schat je ding dat je scheid hebt. We zeggen niets zo te bewijs is. Ik vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de nachtwacht. Nee, slapen voor die ochtend, gymnastiek, sessie.